Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een commissie van de VN vindt dat Julian Assange onterecht vastzit, meldt de BBC. Morgen wordt het oordeel in de zaak over de Wikileaks oprichter officieel bekendgemaakt. Assange had de zaak aangespannen tegen Zweden en Groot-Brittannië. Hij vindt dat zijn verblijf in de ambassade van Ecuador in Londen een illegale vorm van detentie is, omdat de politie hem wil arresteren zodra hij naar buiten komt. Groot-Brittannië wil Assange uitleveren aan Zweden, omdat hij daar wordt verdacht van verkrachting. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry, heeft de Syrische regering en Rusland opgeroepen geen burgers meer te bombarderen. Ook wil hij dat humanitaire hulp ongehinderd wordt doorgelaten. Gisteren besloot de VN het vredesoverleg over Syrië in Genève op te schorten vanwege de toenemende beschietingen. Kerry zei dat de Syrische regering kennelijk eerder denkt aan een militaire oplossing dan aan een politieke. Mark Dullaert wil blijven als waarnemend kinderombudsman. Hij is bang dat belangrijke zaken als de zorg voor jonge asielzoekers blijven liggen. Dullaert is kinderombudsman tot 1 april en de nationale ombudsman, waar die onder valt, wil niet met hem verder. Tegen de NOS zei Dullaert dat hij een half jaar waarnemer wil zijn. Hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid vinden moet strafbaar blijven. De commissie Snabel vindt niet dat de wet op dat punt moet worden aangepast. Minister Schippers had de commissie ingesteld. De meeste ouderen die om euthanasie vragen hebben een opeenstapeling van klachten... wat resulteert in ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Zij kunnen nu al om levensbeëindiging vragen, zegt de commissie. Bart van U, die wordt verdacht van de moord op oud-minister Els Borst, komt onverwacht met een verklaring. Van U staat vandaag in Rotterdam voor de rechter. Tot nu toe wilde hij niets zeggen over de zaak. als Borst werd begin 2014 thuis met messteken om het leven gebracht. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg, het wordt 6 tot 10 graden. Morgen bewolkt, soms wat regen, dan wordt het 9 tot 11 graden. Dit was... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Ja, ik zou deze afslag pakken, want verderop staat namelijk een file.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 Eerst even eh, de heren Willem de Zwart en Hans Wassenaar hartelijk dank zeggen voor het eh, invallen vorige week. Ik hoop dat ze er heel veel genoeg aan hebben beleefd. Ik heb wat kunnen luisteren en het eh, zat prima voor elkaar, zou ik maar zeggen. We beginnen met een Small Faces, dan Wang Chang. En veel plezier de komende uren. I want you to know that I love you, baby. I want you to know that I can. sing craze. When I, you, and everyone we knew could believe, do, and share in what was true, Oh, I said.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 And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. 80 Wang Chang en Dance Hall Days. En ik heb die plaat eh, in die zomer van dat jaar heb ik dagelijks gedraaid. Want we hadden visite uit, uit Australië. En daar hebben we een paar weken lang door Nederland lopen met hem. En elke dag als we thuis kwamen was ik moe van het rijden. En dan zet ik deze op en dan kon ik er weer gewoon even tegen. En we begonnen met de debuutsingle van de Small Faces uit 1965. What You Gonna Do About It. De volgende draai ik speciaal voor collega Ruud Jansen... Eh, die mij altijd zo liefdevol, liefdevol de man van het Lucifer doosje noemt. Hier is Exception voor jou, Ruud, met Air. voor collega Ruud. Uh, Air van Exception. We hopen je snel weer te mogen verwelkomen hier in de studio. Dan zijn we alweer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. En we hebben twee weken te doen, want verleden week was ik er niet natuurlijk. En eh, hebben we dus de top 40 van 50 jaar geleden van 28 januari. En die van 4 februari. 28 januari, daar beginnen we mee. Nieuw op 39, de Swing Blue Jeans. En Don't Make Me Over. just love me with all my faults. The way that I love you, I'm begging you. Take me over. Compositie van Hal David en Burt Bacharach, nieuw op 39.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 Breaking up is breaking my heart. I wonder why you threw your diary away. When you walk by, I nearly die. What can I say? Things were fine, you were mine just yesterday. Now we're apart. tenderness, my happiness just said goodbye. Now you're gone. Parade van 28 januari 1966 en nieuw op 37. Breaking Up is Breaking My Heart van Roy Orbison. En drie plaatsen hoger vinden we Barbara Streisand op 34, Second Hand Rose. Father has a business, strictly second hand. Everything from toothpicks to our baby grand. Stuff in our apartment came from father's store. Even clothes I'm wearing, someone wore before. It's no wonder that I feel abused. I never get a thing that ain't Ja, ja, dat was hem dus. <laughs> Barbara Streisand en Second Hand Rose. Nieuw op 34. En de hoogste nieuwe die komt op 17 binnen. Is van Bob Dylan. En het is eh, Can You Please Crawl Out Your Window. Maar daar hebben we dan niet de originele single van. Maar wel een eerste take daarvan. En omdat hij de hoogste is, is hij natuurlijk per saldo... De klapper van de week. Bob Dylan op 17. Can You Please Crawl Out Your Window. with his fist full of tacks. Preoccupied with his vengeance, cursing the dead that can't answer him back. You know that he has no intentions of invention Heal the moon and expose it. With his business like anger and his bloodhounds that kneel. If he needs a third eye, he just grows it. He just needs you to talk frightened of the box you were you hoogste nieuwe van 28 eh, januari 1966. 17 kwam je binnen. Bob Dylan, Can You Please Crawl Out Your Window. En dan zijn we toe aan de top 40 van 4 eh, februari 1966. Slechts twee nieuwe binnenkomers. En de eerste kwam binnen op nummer 40, Stevie Wonder en Uptight. baby. was het eigenlijk al niet eens meer Little Stevie Wonder. Dit was gewoon Stevie Wonder met Uptight. Nieuw op 40 op 4 februari 1966. En de hoogste nieuwe, die kwam van Dusty Springfield. De klapper van de week. En die nieuw op 31 met Little by Little. There's a little band you can all join in tweede LP van de groep Traffic. En die LP heette Traffic, jawel. Compositie van Dave Mason. En die was eigenlijk al geen lid van de groep meer. Want zijn visie op de muziek die werd gespeeld... die strookte niet met die van de andere drie. Maar ze vroegen hem toch om even mee te doen voor deze LP. En hij eh, schreef dus You Can All Join In. Heerlijk nummer. Dan zijn we toe aan de tip van Willem. En die komt deze week van de LP Rock and Roll van John Lennon uit 1975. En ehm, het is een hele geweldige LP met een hele mooie hoes. Als ik het goed heb, is de foto genomen door Jurgen Volmer... bij de Keizerkeller in Duitsland. En eh, we gaan draaien van die LP. Het nummer, een eh, medley is dat. Bring it on home to me and send me some Love. In De tip van Willem. 1975. Bring It On Home To Me and Send Me Some loving En dat was de tip van Willem. Verleden week had je twee uur lang tip van Willem. En eh, ik heb een klein stukje gehoord. En daar zat bij QB en Braidbox en The Cats. Kortom, geweldig. Dankjewel, nog steeds, voor eh, die twee uur. Ehm, we gaan even naar 1957. Heel zoet. Honeycomb. Honeycomb. life and it's kind of funny how the Lord made the bee and the bee made the honey and the honey bee looking for a home and they called it a honeycomb and they roamed the world and they gathered all of the honeycomb in the one sweet fall and the honeycomb from a million trips made my baby's lips so honeycomb. Oh, won't you be my baby? Well, the honeycomb be my own. Got a hank of hair and a piece of bone that made a walking, talking honeycomb. Well, honeycomb baby, well, a honeycomb be my own. What a darn good life when you got a wife like a honeycomb. Honeycomb. And the Lord said, now that I made a bee, I'm gonna look all around for a green, green tree. And he made a little tree, and I guess you heard. What then? Well, he made a little bird, and they waited all around until the end of spring. I get every note that the birdies sing, and they put them all the one sweet tone for my honeycomb honeycomb, oh, won't you be my baby? Well, the honeycomb be my own. Got a hank of hair and a piece of bone that made a walking, talking honeycomb. Well, honeycomb, oh, won't you be my baby? Well, the honeycomb be my own. What a darn good life when you got a wife like honeycomb. Honeycomb. And the Lord said, now that I made a bird, I'm gonna look all around for a little old word that sounds about sweet like turtle dove. And I guess they're gonna call it love. And he roamed the world, looking everywhere, We're getting love from here, love from there, and he put it all in a little old part of my baby's heart. Oh, honeycomb, won't you be my baby? Well, honeycomb, be my own. Got a hank of hair and a piece of bone that made a walking, talking honeycomb. Well, honeycomb. people, that's what happens. beard, beard. je dan blij van. Happy Days Is van de Ray of Singers uit 1966. En daarvoor hadden we Honeycomb van Jimmy Rogers uit 1957. Hier hebben we een trio uit Engeland. The Ivy League Tossin en Turnin'. John Carter, Ken Lewis en Perry Ford, dat waren de heren van de Ivy League. En eh, ze schreven ook nog eh, verdienstelijke hits. Daar gaan we ook nog wel eens een keer aandacht aan besteden. Maar nu gaan we naar Barry uit 1966 en het nummer heet Like a Baby. 1966 Len Barry met zijn eh, single hit Like a Baby. Een paar jaar daarvoor was hij ook leadzanger van de Devils. En daar had hij ook twee grote top 10 hits mee. Bristol Stomp uit 61 en You Can't Sit Down uit 63. We gaan naar het eh, oudste nummer van dit programma uit 1954. Hier is eh, Perry Como, Papa Loves Mambo. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Look at him sway with it, getting so gay with it, no lay with it. Wow. <coughs> Papa loves mambo. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Papa does great with it, swings like a gate with it. He loses weight with it. Now he goes to. She goes from. She goes fast, she goes slow. He goes left, and mm, she goes right. Papa's looking for Mama, but Mama is nowhere in sight. Papa loves mambo, Mama loves mambo. Having their fling again, younger than spring again, feeling that zing again. Wow. Papa loves mambo. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Don't play the rumba and don't play the samba, cause Papa loves mambo tonight. she goes right. Papa's looking for Mama, but Mama is nowhere in sight. Uh. Papa loves Mambo. Papa loves Mambo. Mama loves Mambo. Mama loves Mambo. Having their fling again, younger than spring again, feeling that zing again, wow. Ja, ja, 62 jaar oud.